De rechter heeft bepaald dat de fabriek op ongeveer 60% van de maximale... Het weer, vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist. Ook overdag nog wat regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten zon. Het wordt 18 tot 21 graden.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 Van de belangrijkste man van de stad, Leung, mogen de betogingen nog weken of zelfs maanden duren, zeggen zijn naaste medewerkers. Het belangrijkste is volgens hen dat het protest vreedzaam verloopt. Studenten eisen dat Leung uiterlijk vandaag aftreedt. Ze dreigen overheidsgebouwen te bezetten als hij niet vertrekt. De betogingen voor meer democratie zijn ook vannacht vreedzaam verlopen. Opnieuw brachten duizenden mensen de nacht op straat door. De politie hield zich afzijdig. Ziekenhuizen kunnen op de intensive care veel minder preventieve antibiotica gebruiken, zonder dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. Dat blijkt uit een onderzoek onder 12.000 patiënten in 16 ziekenhuizen. Om infecties te voorkomen worden op de intensive care op twee manieren antibiotica toegediend, via mondpasta en de maagzonde. Uit het onderzoek blijkt dat alleen de mondpasta voldoende is. De onderzoekers zeggen dat de ziekenhuizen op die manier jaarlijks 10 miljoen euro kunnen besparen. In Den Haag heeft urenlang een grote brand gewoed in de wijk Benoordenhout. De brandweer had de grootste moeite het vuur te bedwingen. De brand begon gisteravond in een ijzerhandel in de Van hoytema en sloeg over naar woningen en schuren. Zeker veertien mensen moesten hun huis uit en kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand in Den Haag is nog niet bekend. De Mexicaanse overheid zegt dat er opnieuw een belangrijke drugsbaas is opgepakt. Het is Hector Beltran, de leider van een kartel dat zich bezighoudt met handel in cocaïne, marihuana en heroïne. Het is nog niet bekend hoe die is opgepakt. De arrestatie is een nieuw succes voor president Peña Nieto. In februari werd de meest gezochte drugsbaas van Mexico gearresteerd, Joaquín Guzman, van het beruchte Sinaloa-kartel. Het weer nog vannacht wat lichte regen en kans op nevel of mist. Ook overdag nog wat regen, vooral in het noordwesten en zuidoosten zon.